Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amerikaanse ministerie van Defensie baalt flink. Iemand die werkte bij het Amerikaanse leger werd gisteravond opgepakt omdat hij allemaal top-secret documenten lekte. De man van 21 kon waarschijnlijk jarenlang zijn gang gaan, zegt deze veiligheidsexpert. Hij was al vanaf 2020 aan het lekken, eh, in een groep met meerdere tientallen mensen. Vervolgens is dat in februari al op 4chan eh, geplaatst en ook op een gegeven moment op Telegram. Maar hij heeft toch wel best lang zijn gang kunnen gaan. Het Amerikaanse leger gaat nu onderzoeken hoe het kan dat hij toegang had tot zulke gevoelige info. De documenten gingen onder meer over de oorlog in Oekraïne de medische gegevens van honderden asielzoekers... die in een hotel in Hoofddorp werden opgevangen... zijn gewist of mogelijk zelfs gestolen, schrijft de krant Trouw. De dossiers werden online opgeslagen, maar vorige maand bleek alles verdwenen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. En huurders in Amsterdam hebben veel gedoe met hun huurbaas, staat in het Parool. Een stichting die opkomt voor huurders kreeg vorig jaar 11.000 klachten binnen. Het gaat dan vaak over hoge servicekosten, bizarre huurverhogingen en intimiderend gedrag. Volgens de club hebben vooral jongeren er last van het was een volle avond voor voetballiefhebbers gisteren. In de kwartfinales van de Conference League werd AZ in Brussel met 2-0 verslagen door Anderlecht. Een andere Nederlandse ploeg had meer succes. Feyenoord won in de Europa League met 1-0 van AS Roma. Mats Wiever maakte de enige goal. Ik hoor altijd dat ik vaker moet schieten, dus ik dacht op dit moment had ik de tijd om te denken. Ik denk van nou, nou schiet ik hem gewoon een keer, eh, ook al gaat hij het stadion uit. En uh, dat heb ik één keer vaker gedaan, toen ging hij er ook in. Dus misschien moet ik het vaker doen. Maar uh, ging inderdaad lekker in. Ja, heel lekker gevoel, ja. Volgende week dan speelt de ploeg uit Rotterdam de return in Rome. En het weer nog. De dag begint helder en fris. Daarna is het flink zonnig en bijna overal droog. Alleen vanmiddag is er kans op een enkele bui. Het wordt vandaag een geld of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland wordt de avondspits nu minder. Nog 43 kilometer file op de wegen in onze regio. Je hebt nog wat eh, extra vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. Daar staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel nog een half uur vertraging. 6 kilometer file staat er, maar de weg is weer vrijgegeven. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem.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 Bij een grote politieactie in Vlissingen zijn afgelopen nacht zeker twee vishandelaren aangehouden. Ze zouden handelen in ondermaatse vis. De krant PZC meldt dat 150 politiemensen invallen deden op schepen. De CO2-uitstoot van grote industrieën is vorig jaar met 8% gedaald. Dat is de grootste daling in 15 jaar, zegt toezichthouder de Nederlandse emissieautoriteit. De daling komt door de hoge energieprijzen en de lagere productie. De medische gegevens van honderden asielzoekers die in een hotel in Hoofddorp werden op zijn gewist.